Michel Koenen met het NOS-journaal. De Mexicaanse president Peña... Aanleiding is de beslissing van president Trump... om te beginnen met de bouw van de omstreden muur tussen de VS en Mexico. En veel Mexicanen zijn kwaad en vinden dat hun president... te zwak op de plannen van Trump reageert. volgens de Amerikaanse president kan de bouw van de muur binnen enkele maanden beginnen. Hij moet illegale drugs en wapens uit Mexico weren. De Dow Jones is op een recordhoogte gesloten. Eerder op de dag ging de beurs op Wall Street voor het eerst in de geschiedenis door de 20.000 punten en bleef dat de rest van de dag. De hoge stand is opvallend omdat veel beursanalisten een chaos voorspelden als Donald Trump president van de VS zou worden. Vooralsnog gaat het alleen maar beter met de beurzen. Amerika heeft voor het eerst de internationale kookwedstrijd Bocuse d'Or gewonnen, beter bekend als de Olympische Spelen voor topkoks. Een chefkok van een sterrenrestaurant in New York maakte het lekkerste recept. Nederland eindigde op de elfde plek. volgens de organisatie was het best knap wat het team van de Libreien en Landgoed Lauswold presteerde. Aangezien Nederland een van de kleinste budgetten heeft. En sportclub Cambuur heeft zich verrassend geplaatst voor de halve finales van de KNVB-beker. De club uit de eerste divisie won na strafschoppen bij FC Utrecht. Na de verlenging stond het 2-2 tijdens de wedstrijd draaide scheidsrechter Van Boekel een strafschop voor Utrecht terug. Na bestudering van de videobeelden bleek het geen hands. Het was de eerste strafschop die door de videoscheids werd beïnvloed. AZ staat ook in de halve finales. De club uit Alkmaar won met 1-0 van Herenveen. Het weer helder en flink koud met temperaturen tussen min 2 en lokaal min 8.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 It's my life, my world. It's my life. It's my life, my world. It's my life. Set me free, so you bet, so you lie. What you see is what you get. Listen to people and saw things I, things I do, I do.